Drie uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. In Rio de Janeiro zijn de Paralympische Spelen officieel geopend. Dat gebeurde door de Braziliaanse president Temer... die daarbij werd uitgefloten door het publiek. Ook tijdens een andere toespraak lieten de tienduizenden Brazilianen... in het Maracanã-stadion hun ongenoegen blijken. Steeds als de overheid werd genoemd volgde een streamend fluitconcert... Verder verloopt de openingsceremonie van de Paralympics zoals gepland. Sporters uit bijna 160 landen liepen het stadion binnen. De Nederlandse delegatie werd aangevoerd door atleten en vlaggedraagster Marlou van Rijn. Het bedrijfsleven moet de topinkomens matigen. Die oproep doet minister Dijsselbloem van Financiën in een opiniestuk in de Volkskrant. Bonussen zijn volgens hem weer aan een opmars bezig. Vorig jaar stegen de hoogste salarissen bij Nederlandse bedrijven met gemiddeld 4,25 procent. Dat is drie keer zoveel als de cao-loonstijging van 1,4 procent. Volgens de PvdA-minister zijn de verhoudingen zoek. Hij schrijft dat de topmannen van bedrijven als Ahold, Heineken en Unilever... meer dan 100 keer zoveel verdienen als de gemiddelde werknemer in hun bedrijf... en hij vindt dat niet te verantwoorden. Het kabinet moet de veiligheid van de Nederlandse kernreactor in Petten laten onderzoeken, vinden PvdA, D66 en de SP in de Tweede Kamer. Volgens nucleair deskundigen staat de veiligheid in de reactor niet op de eerste plaats. De exploitant zou meer aandacht hebben voor commerciële belangen. In de kernreactor in Petten worden medische isotopen voor kankerpatiënten gemaakt. Het Amerikaanse Liberty Media wordt de nieuwe eigenaar van de Formule 1. Voor 8 miljard dollar neemt het mediabedrijf de aandelen over van de Britse grootaandeelhouder CVC Capital. De overname hing al even in de lucht en is bevestigd. Afgesproken is dat Liberty Media in eerste instantie ruim 18% van de aandelen krijgt en dat het later volledig eigenaar wordt. De steenrijke Brit Bernie Ecclestone blijft directeur van de Formule 1. Het weer vannacht vrij helder, overdag veel zon.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 learn that song. Let's go!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 come with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 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl